Wat een bijzondere opname hè? op deze mooie zondagmorgen van eh, Sergio Mendes en Brazil 66. Ze ook nog 77 en 88 en zo, 99. Geweldige muziek. Ik hou er wel een beetje van, van dat Zuid-Amerikaanse. Misschien jij ook wel. Daarom welkom bij de zondagmorgen van GoFam. Je hoorde trouwens Full eh, on the Hill, een nummer van de Beatles. Nou, dat dus tot 12 uur ga ik je oren verwennen met heerlijke muziek. Dus blijf bij me, blijf bij Go en geniet mee. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen in de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Mooie muziek in de aanbieding van Amsterdam. Luister mee naar deze legendarische Lucy Lucy. Nogmaals goedemorgen en blijf bij me tot 12 uur graag. Lijkt me leuk. raak je toch ontzettend lekker eh, ontspannen van. Van dit prachtige nummer van Denise Williams. It's Your Conscience. Natuurlijk hier bij GoFM. En ehm, inderdaad, Amsterdam. Ervoor met Lucy. Lucy, in een ogenblik, nou ja, over een kwartiertje ongeveer, gaan we praten met Dagmar Heijsteeg. Zij is eh, persvoorlichtster van Ieder In. En we gaan het met haar hebben over veel energiearmoede onder chronisch zieken. Ondanks de maatregelen van de regering. En ja, binnenkort is natuurlijk eh, Prinsjesdag. En we zijn benieuwd wat dan eh, gaat komen natuurlijk. Over eh, deze zaak hoor je straks meer hier bij GoFam. Je zou bijna een eh, elektrische auto gaan rijden als je dit nummer hoort. <laughs> ja. Jennifer, oh nee, Jenny Abramson en My Favorite Song. We kennen het natuurlijk uit The Sound of Music, maar dan net een toontje anders. Verder hoorde je Earth, Wind and Fire en toepasselijk Sunday Morning. Zo is het. Eh, het schiet lekker op. Eh, het is mooi weer buiten. En het is eigenlijk helemaal geen herfst. Hoewel de dagen natuurlijk al aardig korter zijn. Maar ja, als je naar buiten loopt is het toch wel even wat anders. En de airco staat hier binnen weer aan. Dat is ook wel weer bijzonder voor deze tijd van het jaar. Goed, tijd voor eh, een heuse slager van Freddy Quinn.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 Matt Ja, mooi hè? Apart nummer. één groot hit. En daarna hebben we niks meer van ze gehoord. All the Young Dudes uit 1972. En verder Freddie Quinn natuurlijk met de jonge Kom bald wieder zu Hause. Natuurlijk, wat een romantiek op de zondagmorgen. Althans, familieromantiek zou je kunnen zeggen. Hey, zeg, in een ogenblik gaan we praten. En ik kondigde haar al aan met Dagmar Heijsteeg, persvoorlichter van Ieder In. We gaan het hebben over, ja, we gaan het hebben over energiearmoede onder chronisch zieken. Hoe komt dat nou? En wat kunnen we eraan doen? Je hoort het zo meteen na LTD en Shine On. my eyes upon your lovely face. But that was yesterday. Now just a dream, a dream that lives inside my memory. Wish it could be reality. somehow let my dream come true. You know, sometimes I stop and stare no matter where I am, thinking of you again once in a while, I call your name out loud, hoping you'll hear, hoping my prayer. my Er is veel energiearmoede onder chronisch zieken, ondanks de maatregelen van de overheid. Hoe dat duidelijk gaat worden, dat ga ik vragen aan Dagmar Heijsteeg. Die is persvoorlichter van Iederin. Dagmar, welkom. Dankjewel. Ja, even naar Iederin. Dat is jullie organisatie. Hè? Wat is dat precies voor organisatie? Iederin is het eh, grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Mhm. Wij behartigen de belangen van meer dan 2 miljoen mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of een eh, chronische ziekte. We maken ons eh, sterk voor een samenleving waar iedereen kan meedoen. En nu hebben we het over de energie dan. En eh, die mensen eh, gebruiken dus eigenlijk meestal meer energie dan gemiddeld huishouden. Ja, dat klopt. We hebben een onderzoek gedaan. We merkten het vorig jaar eigenlijk al. Mhm. Toen die energiecrisis, energiecrisis begon, toen maakten we ons al zorgen. We kregen veel telefoontjes van mensen met een chronische aandoening of een beperking... die ook elektrische hulpmiddelen gebruiken dat zij zich zorgen maakten. Want ja, zij komen eigenlijk niet eh, in aanmerking eh, voor allerlei regelingen die de overheid eh, had bedacht. dus vandaar dat wij dat onderzoek zijn gestart. Ja, er was toch een prijsplafond en iedereen kreeg op een gegeven moment een vast bedrag ook nog. Dat hebben de rijken en de armen allemaal gehad. Toen dat, was, is dat niet voldoende dus? Ja, dan kijk, veel mensen met een, met een ernstige chronische aandoening, zoals bijvoorbeeld spierziekte of vaataandoening, die verbruiken veel meer energie dan de gemiddelde Nederlander of het gemiddelde huishouden, hè, waar, dan, waar die maatregelen op zijn gebaseerd. En ze, kunnen, eh, ze hebben een, een, hoog energiegebruik waar ze ook niet op kunnen bezuinigen. Mhm. En daardoor veel extra kosten hebben. Ja, want... en, hierdoor kunnen ze dus eh, vaak ook niet eh, of nauwelijks meer rondkomen. Dan nou zijn jullie de belangenvereniging voor deze mensen. ik neem aan dat jullie de politiek ook al benaderd hebben. We hebben vorig jaar zijn we er gelijk mee gestart. We hebben allerlei brandbrieven gestuurd. We hebben ook veel in, in de media aandacht gekregen voor dit onderwerp. En ja, er zijn dus ook inderdaad maatregelen gekomen, zoals het prijsplafond. En, ook in, de vierde gemeente kan je ook nog een, eh, ja, iets van een vergoeding krijgen. Maar dat is voor deze groep mensen die die hulpmiddelen dus nodig hebben, die is dat gewoon niet genoeg gebleken. Nee, maar hoe kunnen jullie dat nou veranderen? Kan je de eh, politiek bewegen om het toch anders te gaan doen? Eh, meer naar deze mensen te kijken en die meer helpen? Wij pleiten eigenlijk al heel lang van, dat nou, er moet een structurele oplossing komen. Als jij nou een, elektrisch hulpmiddel eh, beschikbaar wordt gesteld, omdat je die nodig hebt, dan hoort daar een doorlopende energievergoeding bij. Jullie rammelen aan de deur van de politiek. Uh, wordt daar geluisterd? En wordt er gedaan? Want dat is nog beter natuurlijk dan alleen luisteren. Nou, wij vinden dat er onvoldoende wordt, uh, wordt gedaan en onvoldoende wordt geluisterd. Vandaar dat wij nu ook weer naar buiten komen van, nou kom op, laten we het nou gewoon regelen voor deze mensen. Mhm. die, eh, die, die, worden, die staan nu gewoon in de kou. En ook met de, de, winter in aantocht eh, mhm. maken wij onze grote zorgen. En zijn er signalen dat het nu beter gaat dan vorig jaar of kan je dat nog niet zeggen? dat kunnen wij niet zeggen, maar eh, ja, je kan er van, uitgaan dat dit, eh, dit probleem is niet opgelost. Nee, Er zit gewoon een, grote groep mensen ehm, die zit straks van in de kou en dat maken wij ons grote zorgen om. Ja, kan me voorstellen. Maar een andere actie, eh, petitie aanbieden of zo, dat hoor ik jullie nog niet zeggen. Nou, ik vind het heel, fijn dat je, allemaal, <laughs> dat je met ons mee wil denken. Uh, het zijn nog, wel mogelijkheden. Ja, ja. Uh, zo'n onderzoek dit maakt natuurlijk ook wel, ehm, ja, toch wel, maakt toch heel erg duidelijk, geeft een duidelijk signaal af dan echt nog wel veel te doen is voor, voor een groep mensen die met een hele kwetsbare gezondheid eh, zitten. Ik denk van als je nou gewoon toch daarnaar kijkt, dat is toch best een afgebakende groep, regelt gewoon. En zorg daar gewoon voor. Nou, die oproep is in ieder geval gedaan. Eh, het kabinet is wel demissionair, misschien heeft dat ook nog eh, weer consequenties. Maar goed, jullie blijven in ieder geval kloppen op die deur, zoals ik dat zei, van de politiek en kijken of er wat kan gebeuren. Ja, zeker. Wij, eh, wij zitten niet stil en we blijven hiervoor pleiten. Ja. En als mensen meer willen weten daarover, kunnen ze even naar de website, denk ik? Ze kunnen naar de, eh, de website van iedereen, dat is iedereen.nl. En eh, wil je daar nog, zelf nog iets over melden, dan kan je altijd nog contact opnemen met het meldpunt van iedereen. Ja. En die kan je ook vinden op onze website. en dan kun je nu nog adviezen geven voor het, het leven weer goed op te pakken precies, zoals precies. Ja. ja. duidelijk. Laten we kijken of het allemaal gaat lukken en of de politiek toch nog iets kan gaan doen aan de, mensen die in armoede gaan leven als het niet iets verandert.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 Je hoorde van haar toch maar mooi. No time to die. Ja, wie zou er dood willen gaan op zo'n dag als vandaag? Ja, niemand eigenlijk. Hè? Verder hoorde je de Birds. En ook omdat het zondag is, een hele mooie gospel. Je hoorde From a Distance natuurlijk hier bij GoFM. En eh, ja, ik ga zo meteen even kijken wat er allemaal te doen valt in de regio. Want eh, we hebben een hele mooie website. En dat weet je misschien wel. go-rtv.nl Daar staat het eh, ja, regionale nieuws natuurlijk op. Maar niet alleen dat, maar ook een hele mooie agenda. Waarin je kunt lezen wat er allemaal de komende tijd te doen is. En ehm, ja, zo nu en dan grastuin ik daarin. Om te kijken, hmm, vind ik dit leuk? Ga ik daar naartoe? En dan ga ik natuurlijk incognito. En ja, dat is best wel interessant. Ik kom zo meteen erop terug. En ik zal een van de meest opvallende berichten op onze website aan je voordragen. Is dat wat? Op deze mooie zondagmorgen. Anyone I dream of you. so anyone goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. sur nous hume des orages. Vingt ans d'amour, c'est l'amour fort Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi, celui de la conquête. Oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais. je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amantes, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, Va le bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mais moi. cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Prachtige Morane. La chanson de Vieux Amants, natuurlijk. Je kent hem van eh, Herman van Veen, hè? Liefde van later heet het dan. Of ja, van later, voor later. Daar wil ik even vanaf zijn. Prachtig nummer. Verder Dionne Warwick en Anyone Who Had A Heart. Alweer uit de jaren zestig. Eh, ik uh, eh, beloofde je te gaan kijken in onze agenda. En jawel hoor, twee mooie dingen. Gildefeesten in Sluiskilsen zijn al begonnen. Gaat lekker de hele dag door. Dus heb je zin om een beetje eh, ja, leuke dingen mee te maken. Ga dan naar Sluiskil. Daar zijn dan de Gildefeesten. En er is ook tango muziek in Porgy Best vandaag. Wil je meer weten over de activiteiten hier in de regio? Ga dan naar onze website www.go-rtv.nl. Klik op agenda en dan kom je alles te weten over eh, de leuke dingen die er te doen zijn in de regio.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 You're in my heart. Ik ga even afscheid van je nemen. Nou, een paar minuutjes maar hoor. Even wat mededelingen en daarna het nieuws en... Eh, dan ben ik weer bij je terug met iets meer tempo op deze zondagmorgen. Dus eh, blijf lekker luisteren naar de show, want we hebben nog heel veel mooie muziek voor je. En een reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Want die ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En die stelde u impertinente vragen. En hoe dat dan zit, wat zijn uw antwoorden daarop? Ja, dat hoor je straks dus rond half twaalf hier bij GoFM. Goed, ik ga er even uit met muziek eh, van eh, James Last. James Overlast ook van genoemd. Hier is hij <laughs> met een van zijn eh, meest beroemde ballaad Poeradlin. Tot zo.